uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zuid-Korea heeft opnieuw waarschuwingsschoten gelost... omdat Noord-Koreaanse militairen de zogeheten demarcatielijn overschreden die loopt in de bufferzone tussen de twee landen. Dat was al de vierde keer deze maand. Na de waarschuwingsschoten keerden de Noord-Koreanen meteen terug naar hun kant. Daarom denkt het Zuid-Koreaanse leger dat het geen bewuste provocatie was. De spanning tussen de twee landen is de laatste tijd flink opgelopen... door Noord-Koreaanse rakettesten en acties met gevulde ballonnen over en weer. De linkse partijen in de Tweede Kamer denken dat de missionair minister Jesselgus vorig jaar expres te hoge cijfers noemde over het aantal nareizigers bij gezinshereniging. Zelf zei ze gisteren in de Tweede Kamer dat ze dat niet bewust deed, maar volgens de linkse partijen was ze uit op politiek gewin vanwege de naderende verkiezingen. Maar een ingediende motie van wantrouwen gaat het niet halen. De FIOD doet onderzoek naar corruptie en witwassen... bij de verhuur van hotelkamers voor asielopvang. Gisteren zijn doorzoekingen gedaan, onder meer bij hotelketen Van der Valk. Het bedrijf zegt zelf geen onderwerp van onderzoek te zijn. Het zou gaan om een toeleverancier. Het COA huurt duizenden hotelkamers in heel Nederland... om asielzoekers op te vangen. De Amerikaanse staat Hawaii heeft een schikking getroffen met 13 jongeren... die een rechtszaak hadden aangespannen over het klimaatbeleid. Volgens de jongeren heeft Hawaii hun grondrechten geschonden... door te weinig te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Hawaii belooft dat de komende jaren alsnog te doen... en daarmee is de rechtszaak nu van de baan. Spanje heeft op het EK voetbal met 1-0 gewonnen van Italië... en is daarmee al zeker van de volgende ronde. Italië moet nu, om door te gaan, minimaal gelijk spelen tegen Kroatië.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 Separate, round and round, side to side. Separate and bring it back. Step by step, side to side. Round and round, step it now. Come on and step in the name of love. Now let me see you do the love slide.